Bij de gevechten die volgden zijn zeker zeven aanvallers om het leven gekomen. Vijf buitenlandse militairen raakten gewond. Bagram is de grootste NAVO-basis in Afghanistan en ligt ten noorden van de hoofdstad Kabul. Op Bagram zijn voornamelijk Amerikaanse militairen gestationeerd. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Het Thaise leger heeft een aanval uitgevoerd op de roodhemden in het centrum van Bangkok. Panzervoertuigen zijn door de barricades gebroken bij de Zakenwijk. Daar hebben duizenden roodhemden zich verschanst in een kamp. De militairen hebben traangas afgevuurd. Over en weer is geschoten. Volgens de Thaise televisie zijn vier betogers gewond geraakt. Boven de wijk hangt dikke zwarte rook van brandende autobanden. Gisteren mislukte een poging van de Thaise Senaat om te bemiddelen. De regering van premier Abhisit wil praten met de oppositie als de roodhemden het kamp verlaten. De roodhemden eisen het vertrek van de regering. Na de invallen van de militairen heeft de regering gezegd dat er nog steeds kan worden gepraat. In een verzorgingstehuis in Hellevoetsluis heeft rond middernacht brand gewoed. De bewoners van zo'n 20 appartementen moesten tijdelijk hun woning uit. Ze werden elders in het tehuis opgevangen. De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak is in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een mueslireep met meelwormen is uitgeroepen tot de smakelijkste insectensnack. Gisteravond was in Den Haag de verkiezing van het lekkerste insectenhapje... georganiseerd door de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers. Na een lezing over het eten van sprinkhanen, torren, meelwormen en maden kon het publiek snacks met insecten proeven. De winnende meelwormenreep komt misschien volgend jaar al in de schappen. Er wordt onderhandeld met een supermarktketen. Minister Verburg heeft onlangs subsidie gegeven voor wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van insecten in voedsel. Het weer nog wisselend bewolkt in het zuidwesten helder en kans op mist, minimaal rond 4 graden.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 I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high.